ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. hard as anyone could be, had so much to live for. But she fell in love with the wrong kind of man. He abused her love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save life of this little girl come.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 Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars werden ruim 30.000 woningen verkocht. Bijna 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde prijs steeg met 0,4% naar 232.000 euro. NVN noemt de cijfers bemoedigend, maar waarschuwt dat kopers en verkopers nog altijd uiterst staan te werk gaan. Zo is de tijd dat een woning te koop staat juist verder toegenomen. Ruim 30% van de huizen staat langer dan een jaar te koop. Een jaar geleden was dat nog 17%. De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways en de Spaanse maatschappij Iberia hebben een definitief akkoord bereikt over een fusie. In november vorig jaar werd al duidelijk dat de kans op een fusie groot was. Vandaag worden de laatste documenten getekend. Door het samengaan van British Airways en Iberia ontstaat het op twee na grootste luchtvaartbedrijf in Europa. Alleen Air France KLM en Lufthansa zijn groter. De nieuwe combinatie vliegt op 200 bestemmingen en wil 58 miljoen passagiers per jaar vervoeren. De politie in Den Haag heeft twee jonge mannen aangehouden omdat ze een straatroof in scène hadden gezet. De jongste wilde de held hangen voor zijn ex-vriendin in de hoop dat ze weer op hem zou vallen. Zijn vriend bedreigde het meisje op straat met een mes en eiste haar tas en geld. De afgewezen minnaar kwam haar te hulp en achtervolgde de zogenaamde straatrover. De vrienden deden net alsof ze met elkaar in gevecht raakten en uiteindelijk vluchtte de neprover. De verliefde jongen deed samen met zijn ex-vriendin aangifte van de beroving. Agenten bekeken beelden van een beveiligingscamera en zagen dat de twee mannen de hele overval van tevoren met elkaar hadden besproken. Het weer bewolkt en in het oosten valt nog wat regen. Geleidelijk wordt het droog en klaart het vanuit het westen op. Vanmiddag is het zonnig in het westen en is er in het oosten nog wat bewolking. Het wordt 10 graden langs de kust en een gaat of 14 in het binnenland.